Raymond Seré met het NOS-journaal. Het moederbedrijf van Essent, RWE, sluit de komende jaren nog meer elektriciteitscentrales. In Nederland heeft het bedrijf al een aantal centrales stilgelegd. Moderne gascentrales draaien met verlies doordat gas relatief duur is. En de stroomprijzen zijn juist laag. Ook heeft RWE last van de milde winter en de subsidies op groene stroom. De operationele winst van het bedrijf is de afgelopen zes maanden fors gedaald met ruim 40 naar ruim 2,3 miljard euro. Een van de centrales die in Nederland werd stilgelegd is de twee jaar oude Klaus C-centrale in Limburg. De bouw van die gascentrale kostte 1 miljard euro. Het kabinet sluit niet uit dat het militaire hulp levert aan de Koerden in Noord-Irak. Die strijden tegen het jihadleger van IS. Minister Timmermans spreekt in een brief aan de Tweede Kamer zijn steun uit voor landen die nu al besloten hebben wapens te sturen. Het kabinet vermoedt dat IS verantwoordelijk is voor genocide in Noord-Irak. Rusland wil geen conflict met de rest van de wereld, zegt president Poetin. Hij wil het land kalm en met waardigheid opbouwen zonder dat het zich afsluit van de buitenwereld. Ook wil Poetin geen oorlog en wil hij een einde aan het geweld in Oekraïne... waar het leger en pro-Russische rebellen met elkaar vechten. In Groot-Brittannië is een huis van zanger Cliff Richard doorzocht in verband met een mogelijke zedenzaak. Een woordvoerder van de politie zegt dat het gaat om een zedenzaak waarbij een jongen onder de 16 was betrokken. De zaak dateert uit de jaren 80. Er is niemand gearresteerd. Er is geen verband met het grote politieonderzoek naar het misbruik door de overleden BBC-presentator Jimmy Savile. Na haar gouden medaille op de 10 kilometer heeft Sharon van Rouwendaal bij de EK zwemmen zilver veroverd op de 5 kilometer open water. De Duitse Isabel Herle won goud in 57 minuten en 55 seconden. Van Rouwendaal tikte ruim een halve minuut later aan. En dan het weer. Wisselend bewolkt, wat buien mogelijk met onweer en hagel. Een graad of 20 is het. In het westen wat vaker zon. Vanavond minder buien, morgen opnieuw regen en onweersbuien. Dit was het NOS. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB.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 en omliggende gemeenten en de volgende twee vaste rubrieken. Om 16.30 uur de Zandvoortse Reddingbrigade. Hierin krijgt u informatie en wetenswaardigheden te horen over deze organisatie. En om 17.30 uur het weer voor het komend weekend. Maar vooral heel veel lekkere en fijne muziek. Mijn naam is Hans Wassenaar. Veel plezier. Eh, van de week was ik aan het kijken naar shownieuws. En daar werd gezegd dat de Beatles 22 nummer 1 hits hadden in Nederland. Ik geloofde er helemaal niks van, dus ik ben aan het koekelen geweest. Ik heb de Beatles-specialist in Sp heb ik vanzelf geraad, Bart van der Meer. En het zijn er inderdaad maar 16. Maar het mooiste kwam, ze zeiden ook nog dat er een Nederlandse zanger... ook 22 nummer 1 hits had. Weer koekelen? Nee hoor, het zijn er maar 6. jou op de dansvloer staan. Je hangt wat rond, bekijkt je telefoon. Lijkt alsof je allang wilt gaan. Ik doe wat stappen vooruit en heel gewoon. Alsof ik zomaar voorbij loop. Maar ben intussen dicht bij jou. Ik doe net of ik dansen kan. Maar zie dat jij Something vraag jou mee. De nieuwe single van Jan Smit, Jij en Ik. Eh, rond half vijf een speciale over de renningbrigade. Verleden week ben ik bij een training geweest van de Lifeguard Patrol. Daar heb ik wat opnames gemaakt en die laat ik rond half vijf aan u horen. We vervolgen met The Seekers, Georgie Girl. Hey there, Georgie girl, swinging down the street so fancy free. Nobody you meet could ever see the loneliness there inside you. Hey there, Georgie girl, why do all the boys just pass you by? Could it be you just don't try, or is it the clothes you wear? Georgie deep inside. Bring out all the love you hide. is a reality. You can't always run away. Don't be so scared of changing and rearranging yourself. It's time for jumping down from the shell. A little bit. Hey there, Georgie girl. There's another Georgie deep inside. Bring out all the love you hide. Vanaf nu heeft ook ZFM een eigen app. Download de ZFM-app via Google Play, de App Store, Windows Store of via BlackBerry World. Ontvang de laatste nieuws van ZFM, de gemeente Zandvoort, de Zandvoortse reddingbrigade... en de Zandvoortse politieberichten direct op je telefoon of tablet...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 Van 16 tot 17, de Tweedaagse van Zandvoort. Een zeilevenement met onder andere Eneco Luchtduinendrace, Watersportvereniging Zandvoort. De 17e, Fairfood Festival, Safari Club, 11 tot 9 uur s avonds. De 17e, saxofonist Adam Spoor. Soloprogramma in het Wapen van Zandvoort. Aanvang om 5 uur s avonds. Zomersession, strandpaviljoen Ayuma, Zuidstrand. Aanvang om 8 uur s avonds. De 20e, Kunstmarkt, Centraal Park Zandvoort. Van 14 tot 9 uur. De 23e, Rommelmarkt Oud-Noord, Woonwijk Oud-Noord... van 7 tot 2 uur s middags. <laughs> En de 24e, Kinderspeeldag Oud-Noord, Woonwijk Oud-Noord... van 11 tot 16 uur. We vervolgen met de Culture Club. it's true you do not know. ritme van Zandvoort. de eh, Zandvoortse reddingbrigade. Het is nu eh, tien voor zeven. En ik sta onderaan de reddingspost Zuid. En eh, dat is een, een trap, dus ik geef er de trap op nu. En ik loop nu het communicatieruimte binnen, waar allerlei mensen zijn. Het is een hoop, hoop reuring, een hoop mensen lopen hier rond. Het lijkt bijzonder lekker. En ehm, volgens mij staat Marion staat, wat te bakken daar in de hoek in die keuken. En dat is, eh, oh, een hele grote pan nasi. Dat ziet er lekker uit. Ik laat ze eerst even maar met rust, want dan kunnen ze hun eh, nasi even lekker opeten. Ik ben eh, te gast bij de, bij de van Zandvoort... waar ik een training ga meemaken van de opleiding van Junior Beach Patrol. Tegenover mij staat eh, Marion Huibers... en die wil ik graag een paar vragen stellen voordat de training begint. Eh, goedenavond, leuk dat ik je weer zie. allereerst wil ik vragen, hoe groot is de groep waar jullie mee werken? Er zijn 23 jongens en meisjes die dit jaar de opleiding doen. En we doen dat met drie instructeurs. En moeten de cursisten aan bepaalde voorwaarden voldoen? Nou, ze moeten 12 tot 14 jaar zijn. En als ze in het eh, zwembad al eh, gezwommen hebben, dus reddend zwemmen hebben gedaan bij ons in de winter. Want in de winter geven we altijd les in het zwembad eh, hier in Zandvoort voor acht verschillende brevetten. Als ze dat al hebben afgerond, dan is het makkelijker doorstromen naar het strand. We zien ook dat degenen die assisteren bij onze opleiding ehm, ook een beetje uit die hoek komen. Moeten ze al EHBO gehad hebben of krijgen ze dat later hierna, na deze opleiding? Of moeten ze eerst EHBO doen? Nou, voor de uh, zeg maar de grote mensenopleiding. Dat is junior lifeguard en lifeguard. Daarvoor eh, kun je een EHBO-diploma halen. Dat is vanaf 15 jaar. Dit is 12 tot 14 jaar. En wij doen een aantal EHBO-dingen in de opleiding. Die belangrijk zijn in het werk wat we doen. Maar niet alles. En, hoeveel, trainingen, eh, hoeveel trainingen bestaat de hele opleiding? Ik neem aan dat het een x-aantal trainingen zijn. En hoeveel trainingen zijn het? Sluiten ze het ook af met een examen? Of is het een... Ja, wat, wat moeten ze eigenlijk eigenlijk precies doen? Het zijn 16 avonden van twee uur. En we zijn in eh, juni begonnen met theorie. Dus over de zee en over getijden en over nou, alle dingen die daarbij horen. En ehm, we hebben een aantal dagen dat er ook extra praktijk is op de posten. Dan kunnen ze meelopen en dan kunnen ze een aantal dingen doen. En ze sluiten het examen 24 augustus af. En dat doen ze hier op het strand ook? Met, de... Eh, moeten ze dus bepaalde proeven doen? Ja, de donderdag ervoor doen de 14, uh, 13 en 14-jarigen doen eh, examen, hun EHBO-examen. En ehm, de, alle, de hele groep doet het strandexamen hier voor de deur op het strand op zondag. Gewoon op Zuid hier? ja. Want op Noord hebben jullie ook opleidingen, wat ik goed begrepen heb. Het gaat om de week, de ene week hier en de andere week daar. Ja, we willen dat eh, kinderen ervaren hoe het is om op beide posten actief te zijn.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 Ehm, waar haal je die vrije tijd vandaan? Want je hebt je school natuurlijk ook nog. ja, het is vooral s'avonds en dus zondag heb ik meestal niks te doen, dus dan kan ik er altijd heen. Ehm, ben je al een keer mee geweest om iemand uit zee te redden? Eh, nee, dan nog niet. Dat nog niet. Je zit alleen nog in de opleiding, maar je loopt wel met iemand al mee, of niet? Ja. en hoe voel je als je iemand uit zee gehaald zou hebben? Dan denk ik dat je heel erg trots bent, of niet? Ja, ook wel een beetje geschrokken, want het is natuurlijk wel erg dat zo iemand verdrinkt. Ja, je bent verleden keer met zo'n grote boot mee geweest. Dat, dat waren hun, hè? Met zo'n grote boot. Jij niet mee geweest? Jij was op vakantie. Dat is dan weer jammer natuurlijk, hè? Oké, nou ja, dat is jammer dan. Goed zo, nou dan wil ik je heel hartelijk bedanken dat je even te woord wil staan. Eh, je mag ook een plaatje uitzoeken en die zal ik dan draaien.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 De rescue tube is een groot geel drijvend ding dat met een tuigje aan de redder vastzit. De drenkeling kan op de tube blijven drijven, waardoor hij makkelijk naar de kant gezwommen kan worden. Ik ben van de lokale omroep van, van Zandvoort. En ehm, mag ik je wat vragen? Wat, wat is je naam? Ik ben Lauren. En mag ik ook vragen hoe oud je bent? 12 jaar. En eh, hoe ben je er zo gekomen om dat eh, eh, junior petrol gaan doen? Ehm, nou ja, ik ben hier vorig jaar gekomen door mijn oom en tante. En toen hoorde ik van die cursus en dat leek me wel leuk. Dus dat ging ik ook doen. Hartstikke leuk. En de vraag is, ehm, wat vind je ervan? Nou, je een x-aantal trainingen gedaan hebt. Wat, wat vind je er zo van? Ja, ik vind het heel leuk om te doen. En ben je van plan volgend jaar door te gaan? Of, of stop je er dan mee? Of heb je dat al een idee van of niet? Nou ja, ik, ik ga zeker wel door, denk ik. Je gaat door. Nou, vind ik hartstikke leuk, dankjewel. En ik, ik had gevraagd om wat eh, plaatjes op te schrijven. En eh, wat voor plaatje heb jij uitgekozen? Ik heb een eh, liedje en dat heet Nobody to Love af. Dankjewel. Wat is je naam? Chloe Kuiper. Um, jullie hebben op eh, de grote boot van de, van de KNRM gevaren. Dat was zeker wel even kicken, of niet? Ja. Ja, of vond je het leuk? Vond je, het, vond je dit leuk? Oh ja, ik vond het leuk en we mochten zelf varen. Dat was het Oh, dat was ook een vraag van mij. Eh, hoe heet zo'n ding? Heet dat een stuur of heet dat het roer? Het roer. Het roer. Dus dat was, het was kikkers. Dat zou je zeker nog wel een keertje willen doen, of niet? Ja, maar dan zou ik wel mijn zeeziekpillen innemen. Oh, ben je zeeziek geweest? Ja. Oh, dat is niet zo mooi. <laughs> en tussen, eh, tussen je voelde je eigenlijk niet zo lekker? Nee, eigenlijk niet. Nou, dat is jammer. Dat is jammer. Nou, dankjewel. Het was een kort vraaggesprek. En ik heb een, eh, gevraagd of je een plaatje aan wil vragen. En wat voor plaatje heb je uitgezocht? Salsa Tequila. Oké, ja, die kan ik wel geloof ik. Die staat nummer 1, hè, of niet? Dat zou ik niet uit mijn hoofd weten. Oké, nou ik ga hem voor je draaien. Dankjewel. andere groep, onder leiding van Sylvie Roosendal, wordt geleerd hoe ze iemand moeten vervoeren op een brancard. Hoe beter het team van vier mensen samenwerkt, des te rustiger wordt de persoon vervoerd. Uh, ik heet Flint Huiben. Vin Huibers. Vin, ik heb een vraag. Ik heb, een, eh, ik heb kleinkinderen die in jouwzelfde uh, leeftijdscategorie zitten. En die zitten eigenlijk alleen maar met spelcomputertjes en iPad of die dingen ook mogen eten. Waarom doe jij dat niet en doe je dit? Ehm, ik heb thuis ook een iPad en daar zit ik ook best wel vaak op. Maar als ik niet op mijn iPad zit, ben ik gewoon de rest van de tijd ben ik gewoon lekker bij de hunningsparade aan het varen en te zwemmen. En het is heel gezellig. Dus, dus je vindt het leuk, daarom, daarom doe je dit eigenlijk? Ja, ik vind het eh, zeker leuk. Ik vind het zeker ook veel leuker dan mijn iPad. Het is lekker sportief. Nou, hartstikke goed, dankjewel. En, en jij mocht ook een plaatje aanvragen. En wat, wat weet je het toch of niet? Nou, ik heb eh, gekozen Turn Down For What. Goed, ik zal hem voor je draaien. Dankjewel. Toen ik hier kwam dacht ik, hoe kan het toch dat deze jongeren niet met een iPad voor de tv gaan zitten, maar naar een training gaan op het strand. Nu ik deze training meegemaakt heb en de enthousiasme van de lifeguards in SP gezien heb, snap ik het wel. De manier zoals de instructeurs met ze omgaan, geweldig. Wat een lol en een plezier hebben ze erin. Heel hartelijk bedankt dat ik dit mee mocht maken en ik wens jullie heel veel succes met jullie examen.